Volgens de hulpdiensten is het op de plaats van het ongeluk een enorme ravage. De passagierstrein was op weg van Calcutta naar de havenstad Mumbai. Het ongeluk gebeurde in een gebied waar Maoïstische rebellen geregeld aanslagen plegen. In alle gevangenissen in België hebben cipiers het werk neergelegd. Ze voeren actie tegen de hoge werkdruk en eisen meer personeel. De staking begon gisteravond om 10 uur en duurt tot morgenochtend. De landelijke staking is een initiatief van twee vakbonden... die boos zijn over een plan om het gevangenispersoneel in te krimpen. De afgelopen dagen waren er al korte werkonderbrekingen. Vanwege de staking worden in de gevangenissen nu politieagenten ingezet. Die hebben begrip voor de stakende cipiers, maar zijn niet blij dat zij nu te pas en te onpas de bewaking van de gevangenen moeten overnemen. Het aantal Q-koortsbesmettingen valt dit voorjaar mee. Volgens de GGD Hart van Brabant zijn er de afgelopen twee weken zes nieuwe gevallen gemeld. Vorig jaar waren er rond deze tijd 400 besmettingen, nu zijn er in totaal 132. Volgens de GGD heeft het ruimen van besmette bedrijven effect gehad. En ook het ministerie van Landbouw spreekt van een positieve ontwikkeling. Het RIVM is nog voorzichtig en waarschuwt dat er nog geen conclusies getrokken kunnen worden. De Amerikaanse president Obama ontvangt op woensdag 9 juni in Washington de Palestijnse president Abbas. Zijn komst was al aangekondigd, nu heeft het Witte Huis ook de datum bekendgemaakt. Abbas komt een week na de Israëlische premier Netanyahu bij Obama. De Amerikaanse president probeert de twee nader tot elkaar te brengen. Het weer, vannacht wolkenvelden en er valt vooral in het oosten nog wat regen.